Ploem, ploem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle staren. Roem, roem, roem, zo gaat de trom. En mijn hart dat gaat van je rom, bom, bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Ploem, ploem, en een paar akkoorden. Want ik ben nu al een poos van verliefdheid sprakeloos. Ja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. van ploem, ploem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar mij niet om. gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alles naar een Roem, roem, roem, zo gaat het rond. En mijn hart dat gaat van je rom, bom, bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Ploem, ploem, en een paar woorden. Want ik ben nu al een poos van verliefdheid sprakeloos. Tja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest van ploem, ploem. Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem, roem zoals de trom. Maar je kijkt naar mij niet om, Is ik maar